Uh, uh, uh, uh. Be skilled. Yeah. yeah. Uh. Last offended. Be skilled. ik zal overwinnen. Ik gebruik mijn stem, iemand zal me wel vinden. Ik kom realistisch, dat weten ze. Wie je ook bent, ik zal je overmeesteren. Ik ben je meester, ik leer jou wat jij moet leren. Ik krijg mezelf van mijn toren, dat durf ik bijna te zweren. Ik kom heavy. Is waar ook, oh. rappers lopen op mijn pad, maar voor hun loopt het zwaar ook. Ze denken ik maak jokes, helemaal niet. Rappers voelen zich hoog, jongen, totaal niet. Ik ben zwaar bezig met mijn tricks. Soms en soms kom ik gek als ik mijn dag heb. Ben ik op topniveau, ik maak een beat rap ik boss soms zo. Ik maak duidelijk wie dit is, dit is B-skills, brada schrijf rijvers iedereen. Ik ga de strijd in. Jongen, ik zal overwinnen, ik doe mijn ding. Jongen, dat kan je niet aan beginnen, ik ga de strijd in. Jongen, ik zal overwinnen, ik doe mijn ding. Ik doe mijn ding, ik ga de strijd in. Jongen, ik zal overwinnen, ik doe mijn ding. Jongen, dat kan je niet aan beginnen, ik ga de strijd in. Ik ga de strijd in, ik doe mijn ding. Ik doe mijn ding, ik bereik de top zeker, dat staat al vast. Ik kom niet standaard, ik kom aangepast. Ik ben een rapper die met een boodschap aankomt. Oost-West schelen waar je vandaan komt. Ik heb het niet over hem, jullie of over jou. Misschien ben je goed, maar ik ben net een plusje boven jou. Met vertrouwen ga ik verder. Ik werk kan mijn toekomst, wat ik ben een harde werker. Ik doe mijn ding en het blijft van mij. Met de negatieve opstelling doe me niet ver in de maatschappij. Ga de strijd in, ik ben niet te stoppen. Ik trap niet de grappen van je, mij kan je niet stoppen. Ik schrijf dat mijn punchlines op zijn. Ik schrijf dat ik op pijn krijg. Ik heb mijn doel en ik wil dat ik die ik zal overwinnen, dus ik ga in de strijd. Ik ga de strijd in. Jongen, ik zal overwinnen, ik doe mijn ding. Jongen, Dat kan je niet aan beginnen, ik ga de strijd in. Jongen, ik zal overwinnen, ik doe mijn ding. Ik doe mijn ding, ik ga de strijd in. Jongen, ik zal overwinnen, ik doe mijn ding. Jongen, Dat kan je niet aan beginnen, ik ga de strijd in. Ik ga de strijd in, ik doe mijn ding. Ik doe mijn ding, ik ben een doorzitter, ik blijf doorzetten. Heb jij scheid? kan ik het ook, hebben. Je hebt van die rappers die alleen maar over dood rappen. Kliks denken gelijk dat ze zoveel pros hebben. Ik kan zo ook rappen, maar ik ben niet meer dat. Blote chicks, ik clips, jongen, dat ben ik zat. Rappers onderschatten tegenwoordig is het klik-klak, zus zo. Ik wil niet overdrijven, maar het klinkt zo. Ik zal blijven vechten, ik leef volgens mijn eigen rechten. Ik uit mijn mening, ik rip niet zomaar uit verveling. Mensen maken hip op zwart, dat maakt me boos. Vaak zijn de teksten nu inhoudloos. Maar die stable die ze altijd achter me staan. Krijgen we een kans, gaan we erachteraan. Ik ga de strijd in, jongen, ik zal overwinnen. Ik doe mijn ding, jongen, dat kan je niet aan beginnen. Ik ga de strijd in, jongen, ik zal overwinnen. Ik doe mijn ding, ik doe mijn ik ga de strijd in, jongen, ik zal overwinnen. Ik doe mijn ding, jongen, dat kan niet aan beginnen. Ik ga de strijd in, ik ga de strijd in. Ik doe mijn ding, ik doe mijn ding. Ik ga de strijd in, jongen, ik zal overwinnen. Ik doe mijn ding, jongen, dat kan je niet aan beginnen. Ik ga de strijd in, jongen, ik zal overwinnen. Ik doe mijn ding, ik doe mijn ding. Ik ga de strijd in, jongen, ik zal overwinnen. Ik doe mijn ding, jongen, dat kan je niet aan beginnen. Ik ga de strijd in, ik ga de strijd in. Ik doe mijn ding. e do Mandy.